Jobboot met het NOS Journaal. De grote storing bij KPN is groot ontvangst en konden niet bellen. Ook een deel van het betalingsverkeer van banken lag plat als gevolg van de storing bij KPN. Onder meer de website van ABN AMRO was onbereikbaar en er konden geen betalingen worden uitgevoerd. De Belastingdienst kampte ook met een storing. Die had niets te maken met de problemen bij KPN. Door de storing kon de Belastingdienst vandaag de toeslagen niet uitkeren. Maar halverwege de middag zijn die betalingen wel op gang gekomen. De Belgische politie heeft twee Nederlanders opgepakt met 2000 kilo zwaar vuurwerk. Ze hadden het vuurwerk opgeslagen in een loods in het dorp Kinrooi, vlakbij een tankstation. Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie, zegt de politie. Het vuurwerk werd ontdekt bij een huiszoeking. Daarbij werden ook spullen gevonden voor het opzetten van wietplantages. De twee Nederlanders zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zitten nog vast. Bij de gijzelingsactie in een luxe hotel in Mali zijn volgens VN-militairen zeker 27 mensen gedood. Volgens de Malinese regering is de gijzeling in de hoofdstad Bamako voorbij en wordt er niemand meer vastgehouden. Vanochtend vielen zo'n 10 zwaar bewapende terroristen het hotel binnen. Op de bovenste verdieping hielden ze urenlang ongeveer 140 mensen vast. In het hotel wordt nog gezocht naar slachtoffers. Ook zouden nog niet alle terroristen zijn uitgeschakeld. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door een Noord-Malinese groep die verbonden is aan Al-Qaeda. Het lijkt erop dat ze het vooral op niet-moslims hadden gemunt. Mensen die een vers uit de Koran konden opzeggen zouden zijn vrijgelaten. Het aandeel ABN AMRO heeft een goede start gemaakt op de beurs in Amsterdam. Vanmorgen begon na acht jaar de handel weer in aandelen van de bank... nadat stopman Zalm op de gong had geslagen. Het aandeel ABN AMRO noteerde bij sluiting van de beurs een winst van 3,4% en eindigde op 18,35 euro. Het weer vanuit het noordwesten buien met kans op onweer of hagel. Morgen vooral in het westen regen, soms met hagel en veel wind. Aan de Zeeuwse kust mogelijk stormachtig. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Zondag overwegend droog, met af en toe zon. Alleen aan de kust kans op een enkele bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is nog veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Eembrugge, 6 kilometer na een aanrijding. Ook op de A1 verderop bij knooppunt Muidenberg, 4 kilometer. Zojuist ook een aanrijding op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg... en dat levert een korte file op van 3 kilometer. Op de A6 van Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muidenberg... 3 kilometer door een ongeluk, daar zijn ook twee rijstroken dicht. Er ligt slachtafval nog altijd op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam. Daardoor is er verbindingsweg met de A8 dicht en dat veroorzaakt dus een korte file. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Badhoevedorp een lange file van 11 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de linkerrijstrook dicht is. En op de A10 de ring van Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer.